Marion Koekoek met het NOS Journaal. Amnesty in Egypte nu nog net zo slecht is als onder de verdreven president Mubarak. De militaire raad, die feitelijk de macht heeft, staat kritiek op het systeem niet toe. Er zijn demonstranten gemarteld en gedood, er wordt grof geweld gebruikt en de vrije media wordt de mond gesnoerd. In Cairo zijn de afgelopen dagen bij protesten tegen de militaire raad zeker 26 mensen omgekomen. De interimregering van Egypte is naar aanleiding daarvan opgestapt, maar het protest gaat door. De demonstranten eisen dat er snel een gekozen burgerregering komt. De parlementsverkiezingen beginnen volgende week, maar het duurt nog zeker een jaar voordat er een nieuwe regering is. Tot die tijd houden de militairen de macht. President Obama heeft premier Rutte uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Volgende week dinsdag gaat Rutte met minister Rosenthal naar Washington. Er wordt onder meer gesproken over de schuldencrisis, de situatie in de Arabische wereld en de NAVO-top volgend jaar in Chicago. Ook de economische banden komen aan de orde. Nederland is voor de VS in grootte de negende handelspartner. De Belgische koning Albert gaat vanaf morgen praten met de zes onderhandelaars die betrokken waren bij de jongste poging om een regering te vormen. Gisteravond had formateur Di Rupo zijn ontslag aangeboden. Hij was er niet in geslaagd om de zes partijen op één lijn te krijgen bij onderhandelingen over de begroting. Eerder was er al wel een akkoord over de heikele kwestie van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Koning Albert houdt het ontslag van de formateur in beraad. Hij vraagt de zes partijen actief mee te denken aan een oplossing. De koning ontvangt de onderhandelaars vanaf morgen in het kasteel van Chernion in de Ardennen, waar hij herstelt van een neusoperatie.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 Zij maakt het verschil tussen alles wat ik had en hoe ik dat opeens ging leven. Wat met potlood staat geschetst, kan met kleuren worden ingetekend. Dus nooit iets aan de hand en van alles te en misschien heel soms tussen Zoveel zangen, zoveel woorden, het moet allemaal gezegd.